ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een vrouw uit Bergen op Zoom in Brabant moet 22 jaar de bak in voor de Snapchat-moord op haar vader. Die werd iets meer dan twee jaar geleden zo erg geslagen en gestoken dat hij dat niet overleefde. Volgens de rechtbank bedacht de dochter van 22 de moord samen met haar vriend. Hij werd eerder al veroordeeld. Ze bespraken hun plannen op Snapchat. Tijdens een eerdere zitting vertelde de officier van justitie wat daarna gebeurde met het slachtoffer. Grados is met een breekijzer meerdere malen tegen zijn hoofd geslagen. Zijn gezicht was aan één kant weggeslagen. Grados had geen enkele kans. Hij heeft zich niet eens kunnen verweren. In Frankrijk is het lichaam gevonden van een Nederlandse vrouw die daar vermist werd. Dat heeft de familie bekendgemaakt. De vrouw verdween eerder deze week samen met haar man. Ze waren op weg van Alfa aan den Rijn naar hun vakantieadres in een dorp bij Lyon. Onderweg zijn ze verdwenen. De man is nog altijd niet terecht. ABN AMRO heeft een boete gekregen omdat het bonussen gaf aan topmensen. Dat mocht niet van de overheid, die deels eigenaar is van ABN. In totaal kregen zeven medewerkers in totaal anderhalf miljoen euro... zegt economieredacteur Roland Muller. De banken die moeten juist vertrouwen uitstralen. Ehm, ja, financiële instellingen die deze overtreding hebben geschaad. Ja, terwijl ze zo'n belangrijke maatschappelijke functie hebben... Ja, dat willen we echt hard aanpakken, dus vandaar deze boete. ABN kreeg daarom een boete van 15 miljoen euro. En Nora van 11 uit Utrecht heeft vannacht voor het eerst in lange tijd weer in haar eigen bedje geslapen. Een jaar lang lag ze in een tent om geld op te halen voor een goed doel. In deze tijd van het jaar is dat natuurlijk niet zo'n ramp, maar in de winter valt het toch wel tegen, vertelde Nora eerder. Het was helemaal donker en je was alleen. Je had ook heel veel geluiden. Um, maar ook toen de, toen de tent lek was, hadden we een tarp over de tent gezet. En die klapperde en dan was net alsof iemand aan je tentdoek zat. Toen heb ik ook echt heel erg slecht geslapen. Zelfs op wintersport lag ze in een tent, ook al was het min 13 en sneeuwde het. Het heeft wel geholpen. Nora heeft bijna 20.000 euro opgehaald voor het Wereld Natuurfonds. Krijg je het weer nog in het noordoosten en aan de kust vandaag af en toe misschien een wolkje. Maar verder vooral strak blauw en heel veel zon. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 26 graden in Brabant en Limburg. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De ochtendspits is op zijn retour en de vertraging onderweg neemt nu snel af. In Noord-Holland staan nog maar een paar korte files. Zoals op de A27 Almere richting Utrecht. Daar is bij Beeldhoven de rechterrijstrook dicht door bergingswerkzaamheden. Vanaf knooppunt Eemnes is de vertraging nog zo'n 5 minuten. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar gebeurde bij Amstelveen Stadshart een ongeluk.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 late. big thing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 Smash Boy Stood there, was my neighbor Called Peter, and a flush capacitor He told me he built a time machine Like the one in the film I've seen Yeah, yeah He said I lived to the year 3000 Now much has changed, but they lived under water And your green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 Cause your great, great, great granddaughter is pretty fine, is pretty fine. I took a trip to the year 3000 much has changed, but they lived underwater. And your great, great

up, y'all. This rim's a mama. Hit it. nothing today, right on. keep me 106.9 FM. 是吗？ allemaal dat goochelaars drie. with all this I'll give you uh, a pure love that gold can't buy if you take a chance, you take a chance. I'll be worth the chance worth the chance ZFM 106.9 FM.